10 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Verenigde Naties eisen dat er een eind komt aan mensenrechten schendingen in Venezuela. De hoge commissaris voor de mensenrechten schrijft in een rapport dat de Venezolaanse regering eskaders inzet om jonge mannen te doden. Vervolgens wordt gedaan alsof de slachtoffers criminelen zijn die zich hadden verzet bij hun arrestatie. Uit cijfers van de Venezolaanse regering blijkt dat vorig jaar bijna 5300 criminelen zijn omgekomen tijdens hun arrestatie. In de eerste vijf maanden van dit jaar waren het er bijna 1600. Volgens het VN-rapport gaat het in de meeste gevallen om buitengerechtelijke executies. Het kabinet gaat een proef doen om dakloze jongeren weer op weg te helpen. 65 jongeren krijgen 10.000 euro om te investeren in hun toekomst. Ze kunnen zelf aangeven wat ze nodig hebben en worden intensief begeleid. Staatssecretaris Blokhuis zegt dat de behoeften van de jongeren het uitgangspunt zijn... en niet de bestaande regels, want daarin zijn ze juist vastgelopen. Aan de proef werken 13 gemeenten mee. Het idee is dat er een aanpak wordt gevonden waarmee uiteindelijk alle dakloze jongeren kunnen worden geholpen. Tegen de 49-jarige Amerikaan die ervan wordt verdacht dat hij een 12-jarig meisje uit Rotterdam heeft meegenomen en misbruikt, is een tweede aangifte binnengekomen. Die komt van een vrouw die zegt dat ze 19 jaar geleden door de Amerikaan is verkracht. Volgens haar advocaat probeerde ze daar eerder aangifte van te doen, maar werd dat steeds geweigerd. Arjen Robben stopt met voetballen. Na zijn vertrek bij Bayern München hield hij alle mogelijkheden open... maar hij heeft besloten dat het mooi is geweest. Ik ben nu fit en gezond, zegt de 35-jarige Robben... en dat wil ik graag zo houden. Hij noemt het wel de moeilijkste beslissing in zijn loopbaan. Het weer. Vanuit het noorden neemt de bewolking toe. Minima vannacht tussen 12 en 15 graden. Morgen in het zuiden weer geregeld zon. Elders meer bewolking. Het wordt dan 19 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten.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 Goedenavond luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1340 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Benno Veugen, uw gastheer voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma. Jill Haley is geen onbekende artieste voor dit programma. Jill Haley is een dame in Amerika en die de alle nationale parken, nou alle weet ik niet, maar in ieder geval veel eh, afloopt. En daar verblijft ze dan een tijdje. En ze laat zich dan inspireren door de natuur. En maakt daar een album over. Zo ook dit nieuwe album van haar. The Winds of Badlands. En eh, Music for Badlands National Park. Zo is de subtitel van dit nieuwe album. En daar gaan we een track naar luisteren. Het eerste nummer ehm, en wat dat allemaal is. En meer informatie natuurlijk over Jill Haley. Dat kan je vinden op de website van Peaceful Radio. peacefulradio.info En daar gaan bijna dagelijks nieuwe berichten. Ik wens je heel veel luisterplezier. This is pianist John Fluker, thanking you for listening to my music here on Peaceful Radio. Radio. Please visit my website at johnotot.com. That's johnotot.com. Thank you.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 Catherine Kay. Thank you for listening to Peaceful Radio, where beautiful music can always be heard. Please visit my website at catherinekay-music.com. This is Keith Tim Anderson, and you're listening to Peaceful Radio. This is Keith Tim Anderson, and you're listening to Peaceful Radio. Bye. 哎呀，哎呀，哦，哎呀，哎呀，哈，哎呀，哦，哎呀，哦，哎呀，哎呀，哈，哎呀，哦，哎呀，呀哎呀，哎，哎呀，哎，哎呀，哎呀，呀哎，哎呀，哎，那呀，哎，那呀，哎，那呀，哎呀，呀哎呀，呀哎呀，呀哎呀，哎呀，呀哎呀，呀哎呀，呀哎呀，哎呀，呀哎呀，呀哎呀。 Yeah. 哎呀哈，哎呀哦，哎呀哦，哎呀，哈，哎呀哦，哎呀，哎哎呀，哎哎呀，哎呀，哎哎呀，哎哎呀，哎哎呀，哈哎哎呀，哎呀，哎呀，哎呀哈哎那哦，哎那哈哎呀哈哎那哦，哎那哈哎呀哈哎那哦，哎那哈哎那呀哈哎那呀。